Gert Kluk met het NOS Journaal. Het Stalinistische land wil een doorbraak forceren... die leidt tot hereniging van Korea zonder de hulp van andere landen. Op welke manier dat moet gebeuren, zegt het land niet. De oproep bevat ook een waarschuwing. Noord-Korea zal alles wat hereniging van het Koreaanse schiereiland in de weg staat... uit de weg ruimen. Het aantal baby's dat binnen een maand na de geboorte overlijdt blijft dalen. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage over geboortezorg in Nederland. De afgelopen jaren is het sterftecijfer van baby's ouder dan 37 weken met een kwart gedaald. Een aantal jaren geleden bungelde Nederland ergens onder in de Europese lijst van sterftecijfers rond de bevalling. Volgens hoogleraar verloskunde Nijhuis is er sindsdien veel gebeurd. Zo wordt de groei van ongeboren baby's beter in de gaten gehouden. In een buitenwijk van Milaan zijn bij een treinongeluk zeker twee mensen om het leven gekomen. Zeker tien andere passagiers raakten zwaar gewond. Ook zijn er tientallen lichtgewonden. Reddingswerkers zijn bij de trein om slachtoffers te bevrijden. De oorzaak van het treinongeluk in Milaan is nog niet duidelijk. De VSB Poëzieprijs, die vanavond voor het laatst wordt uitgereikt, maakt een doorstart. Vorig jaar maakte het VSB-fonds bekend dat het stopt met de belangrijkste prijs voor poëzie in Nederland. Trouw meldt dat er een nieuwe geldschieter is gevonden. Twee fondsen hebben zich aan de prijs verbonden. Er is nog geen nieuwe naam voor de Poëzieprijs. De vrouwenfinale van de Australian Open gaat tussen Simona Halep en Caroline Wozniacki. Het wordt voor een van de twee de eerste Grand Slam titel in hun tenniscarrière. Halep uit Roemenië won de halve finale van de Duitse Angelique Kerber in drie sets. De Deense Wozniacki plaatste zich voor de finale door in twee sets van de Belgische Elise Mertens te winnen. Het weer in het oosten en zuidoosten af en toe regen, in de rest van het land droog. In het noordwesten is er de meeste kans op zon, het wordt zo'n 9 graden. Vrijdag meer zon, aan de kust wel kans op een bui. Het weekend vrijwel overal droog. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging nog in de Randstad op de A7, Den Hoeven richting Zaandam bij Purmerend Noord. 4 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel vrij. Vertraging nog een kleine 30 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Van Brienoordbrug 10 kilometer door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. Kost je bijna een half uur. De A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond. 5 kilometer, vertraging daar een kwartier. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder. 3 kilometer na een ongeluk.